Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Voor het eerst heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een lijst vrijgegeven van winkels die onder extra toezicht stonden vanwege slechte hygiëne en voedselveiligheid. De lijst is door RTL Nieuws opgevraagd. Het gaat om 200 bedrijven die tussen 2013 en vorig jaar in de gaten werden gehouden. Bijvoorbeeld omdat inspecteurs ongedierte of salmonella hadden gevonden. Op de lijst staan bijvoorbeeld bakkers en slagers, maar ook winkels van Albert Heijn en de Aldi. Wikileaks-oprichter Julian Assange wil overleggen met Groot-Brittannië en de VS over hoe het verder moet, nu Zweden het arrestatiebevel tegen hem heeft ingetrokken. Vanaf het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen zei hij dat zijn juridische medewerkers al contact hebben gehad met de Britse autoriteiten. Vanochtend bleek dat Zweden Assange niet meer vervolgt voor seksueel misbruik. Omdat hij bang is voor uitlevering aan de VS zit hij in de Ecuadoriaanse ambassade. Zijn advocaat zegt dat Assange politiek asiel wil aanvragen in Frankrijk. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar gezondheidsklachten van medewerkers van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Meerdere werknemers zijn door nog onduidelijke oorzaak ziek geworden. Mogelijk komen die klachten door bodemverontreiniging. Vorige maand zei het COA nog dat de grond onder het terrein niet zo vervuild is dat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Nederland heeft er door de opwarming van de aarde de afgelopen 30 jaar gemiddeld 10 zomerse dagen per jaar bijgekregen. Het KNMI spreekt van een zomerdag als het in de beeld 25 graden of warmer wordt. Het gebeurde dit jaar voor het eerst afgelopen dinsdag en woensdag. Jaarlijks zijn er nu 26 zomerse dagen, waarvan een klein aantal in het voorjaar. Vanwege de klimaatveranderingen neemt het aantal zomerse dagen in de toekomst waarschijnlijk nog verder toe, tot maximaal 47 in 2050. Het weer voor nu, de bewolking overheerst, met uitzondering van het zuidwesten. In de loop van de avond wordt het overal droger.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 Daar steekt de eh, A1 van Amsterdam naar Amersfoort eh, nog met kop en schouders bovenuit. Tussen Naar de Vesting en Eembrugge staat 13 kilometer. De vertraging is een half uur. 10 minuten extra op de A4 richting Amsterdam tussen Ipenburg en Leidsendam.